Mark Visser met het NOS Journaal. President Obama vindt het overdreven om de strijd tegen islamitische staat de derde wereldoorlog te noemen. We moeten ze gewoon noemen wat ze zijn, moordenaars en fanatici die we moeten vernietigen, zei Obama in een laatste State of the Union. De president riep op niet te veel in hokjes te denken en het politieke systeem minder afhankelijk te maken van geldschieters. Hij zei ook dat Amerika het land moet worden dat kanker de wereld uithelpt. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam erkent dat er fouten zijn gemaakt bij de operatie van een baby. Bij na de inzien hadden de fouten gemeld moeten worden bij de inspectie voor de gezondheidszorg, zegt het AMC. De baby raakte bij de operatie anderhalf jaar geleden ernstig verminkt. Het ziekenhuis ziet de zaak achteraf als calamiteit. Destijds werden beschouwd als ernstige complicatie. Bij complicaties is melden niet verplicht. De Tweede Kamer kiest vandaag een nieuwe voorzitter. Er zijn vier kandidaten, Kadisha Ariep van de PvdA, Madeleine van Torenburg van het CDA, Martin Bosma van de PVV en Ton Elias van de VVD. De vorige voorzitter van Miltenburg trad een maand geleden af in de nasleep van de Tevendeal. Vorig jaar kwamen wereldwijd ruim 7000 christenen door geweld om het leven, zegt de stichting Open Doors. Zijn er 3000 meer dan het jaar ervoor. Het aantal vernielde of beschadigde kerken verdubbelde. Volgens Open Doors is het geweld tegen christenen vooral gestegen... door de opkomst van islamitische bewegingen als IS en Boko Haram. De pogingen om vijf gestrande potvissen op Texel te redden gaan vanochtend verder. Noodverordening op het strand blijft van kracht. Er mag niemand in de buurt komen. De vijf potvissen werden gistermiddag ontdekt. Twee dieren zouden inmiddels dood zijn. Het weer, vandaag bewolkt en buien, in de loop van de middag droger en soms wat zon. Het wordt 5 tot 7 graden. Morgen kouder en in het oosten winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is vanochtend vooral heel veel vertraging aan de westkant van Amsterdam. En dat is te wijten aan een ongeluk op de verbindingsweg tussen de A10 en de A8 richting Zaandam. Die verbindingsweg is daardoor dicht. Eh, je kunt omrijden via de oostkant van Amsterdam. Dat is dan via de Zeeburgertunnel. Door de problemen op die verbindingsweg is het ook helemaal vastgelopen op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting eh, met de A10 staat een file van 5 kilometer die ruim een uur op onthoud oplevert. Het verkeer staat daar dus echt muurvast. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum ook heel veel vertraging tussen Alblasserdam en Gorkum.